Dik Hark met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil extra wetsvoorstel van minister Donner... waardoor burgers weer voor de ID-kaart moeten betalen. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de kaart enige tijd gratis... en dat leidde ertoe dat er vijf keer zoveel aanvragen binnenkwamen. De oppositie wil pas verder praten als het juridisch advies er ligt... maar een meerderheid wil deze week nog de knoop doorhakken. Peter van Um wordt volgend jaar als commandant der strijdkrachten opgevolgd door generaal-majoor Tom Middendorp. Van Umzwaard volgend jaar juni af. Hij is dan ruim vier jaar de hoogste militair geweest. De 51-jarige Middelkoop is nu directeur operaties van de defensiestaf. Hij is onder meer betrokken geweest bij de missies in Bosnië, Afghanistan, Irak en Macedonië. In 2009 was hij commandant van de taskforce Uruzgan. De NAVO heeft extra troepen naar de grensstreek tussen Kosovo en Servië gestuurd. Gisteren raakten bij een grenspost verscheidene militairen van de KFOR-vredesmissie en Serviërs gewond. Er ontstond een confrontatie tussen beide partijen nadat NAVO-militairen waren begonnen met het opruimen van een blokkade die Serviërs hadden opgeworpen. De Serviërs willen hun invloed in het noordelijk deel van Kosovo uitbreiden. De Kosovaarse regering probeert juist meer greep op de regio te krijgen door meer douanebeambten te sturen. De NAVO-missie steunt de regering in Pristina daarbij. Finland heeft ingestemd met de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese noodfonds. Een van die bevoegdheden is het opkopen van staatsschulden. Nu doet alleen de Europese Centrale Bank dat. Ook keurde het Finse parlement de verhoging van de bijdrage aan het noodfonds van 8 naar 14 miljard euro goed. Morgen stemt het Duitse parlement over het noodfonds en ook de Tweede Kamer moet zich er nog over uitspreken. Het weer dan nog zonnig, temperaturen 20 graden in het noorden en gaat graad of 24 in het zuiden. Tot en met het weekeinde blijft het zonnig en warm na zomerweer. Dit was het. En... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Heel gezellig, mooi dat we hier een dagje met z'n tweeën. Ja, dat is een tijd geleden. Volgens mij het laatste keer was tijdens een raceweekend of zo dat we zo hebben gestaan. hele tijd geleden. Of dat ik Stamford op zaterdag aan deze positie had overgenomen, dat kan ook nog. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat is wel heel lang geleden. Dat is wel zeker drie jaar geleden dan. Ja, sorry, minimaal. Maar goed, luisteraars, we zijn Dat was nog voor de Schimpeldoorlog. <laughs> Klopt. maar goed, luisteraars, we zijn eh, bezig met eh, twee uur een uh, hommage te brengen aan de Blues blues-virtuoos Harry Musquet. Wel bekend bij u als, door de band QB and the Blizzards. Musquet werd tijdens de oorlog geboren in Assen. Aanvankelijk woonde hij met zijn moeder bij zijn oma omdat zijn vader gevangen genomen was en naar Duitsland was afgevoerd. Pas na de oorlog, toen hij vier jaar was, zag hij zijn vader voor het eerst. Het gezin verhuisde naar Rotterdam, maar keerde na twee jaar terug naar Assen. Zijn moeder kreeg multiple sclerose en kon niet meer goed voor eh, Harry zorgen. Omdat zijn vader, die toen brandweercommandant was, de hele dag van huis was, nam zijn grootmoeder de zorg van, voor Harry grotendeels over. Musquet werd op zijn tiende jaar lid van de voetbalvereniging Achilles, in Drenthe en omstreken berucht. En op zijn vijftiende ging hij voor het eerst naar gitaar. Achilles uit 1894, hè? Heel goed. Ja. Op de Mulo kwam hij in aanraking met jazz en Dixieland. Dixieland. Met de broers Jaap en Henk Hilbrandi richtte hij de band The Mixtures op. Uit deze band kwam die old-fashioned jazzgroep voort. De band speelde vooral op schoolfeesten in Assen. Door onder, eh, onder meer de radiozender American Forces Network voor Amerikaanse militairen die in het nabijgelegen Duitsland gelegerd waren, kwam Musquet in aanraking met bluesmuziek. Toen hij bij de platenzaak de LP Live at Newport van John Lee Hooker, en die heb ik bij me, dus als we tijd hebben gaan we daar nog een eh, nummer van draaien. Toen hij eh, in die platenzaak de LP Live at Newport van John Lee Hooker aantrof, besloot hij deze muziek ook wilde gaan maken. In 1961, toen Musquet 20 jaar oud was, overleed zijn moeder. Een jaar later stierf ook zijn grootmoeder. Niet lang daarna brak Musquet met de Blizzards. Maar ja, dat, was een, dat is een eh, yo-yo effect, want eh, op een gegeven moment zat uh, ook Herman Brood in de band. Nou, die moest er weer uit, want die moest naar de gevangenis. En dan moesten ze weer een andere pianist hebben. En hij kreeg in die periode ook, ruzie met Elko Geling, want Geling wou de andere mensen bij hebben dan dat hij in de band wilde hebben. Maar goed, ze zijn door tussenkomst van de platenmaatschappij toch bij elkaar gebleven. Maar op een gegeven moment lag toch, en toch enige tijd uit elkaar. En toen eh, begon eh, Harry Musquet te toeren met de formatie Red, White en Blue. De Harry Musquet bent, de Musquet Gang en Musquet gewoon. Ja, maar ja. uiteindelijk bleek de origineel QB en de Blizzard de meest pakkende naam te zijn. En die namen ze dus weer terug. Maar de, tijdens die eh, periode dat ze uit elkaar waren en hij die LP maakte, Red, White and Blue... Eh, heb ik, die heb ik toevallig bij me. En eh, daar is uiteraard Elko Geling en Harry Musquet op te beluisteren. ik vind het een wat minder geslaagde en, actie van Harry Musquet. Maar wat ik niet had moeten doen op deze plaat was zingen. Maar goed, ik wil u toch niet Birdie onthouden. Bird. Luistert u naar Bird met vocal Harry Musquet, gitaar, Elko Geling, akoestisch gitaar eh, ritmesectie Elko Geling en Frank Nuyens, basgitaar Laurens Leeuw, drums Herman van Boeien en congas Egon Jansen. Bird, Red, White and Blue Band. Red, White and Blue Band. Het uitstapje van Elko Geling en eh, Harry Musquet. Toen op een gegeven moment uh, eh, QB voor de zoveelste keer even weer uit elkaar was. Eh, ik zei het in het vorige, vorige tussenstukje al even, van waar haalde Harry Musquet nou zijn, zijn inspiratie vandaan? En dan, gaan we, dan moeten we dus teruggaan naar die LP van Live at Newport van John Lee Hooker. Om u een idee te geven hoe dat, toen, hoe dat klonk en waar hij door dus geïnspireerd werd om bluesmuziek te gaan maken, luistert u van deze LP van John Lee Hooker concert, live concert at Newport naar nummer Boom Boom. Wat is er? Nee, nee, hij komt er aan als het goed is. Oh ja, ik zat niet met je mee te luisteren. Ik zat naar de plaat te luisteren. Ah, oké. Maar van... Eh, boom Boom. Concert at Newport. John Lee Hooker. Now thank you again. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down, right on for your feet. Take you home with me, put you in my house. I love to see you strut up and down the floor when you're talking to me. That baby talk. tone, talk baby tone. Can't kan it like that, no baby. Je moet wel mee applaudisseren. Oké. U luistert naar John Lee Hooker, concert at Newport. Echt een, eh, LP uit 1964 en die kocht eh, Harry Musquet die dacht van, ik ga ook de blues in. Nou, dat hebben we allemaal geweten in Nederland. En dat zullen we de komende jaren zeker nog weten. Want hij laat een oeuvre achter dat eh, je werkelijk eh, tot in de ellenlange dagen nog kan blijven luisteren. Het blijft goede bluesmuziek. Dat ze, eh, even kijken, dat ze geïnspireerd waren en zijn door John Lee Hooker, blijkt ook uit het volgende nummer. Luistert u naar Little Red Rooster. themselves look out all your folks! You know that little red rooster is on the ground. If you see my little red rooster, won't somebody please drive him home? Come on, come on, boy. my little red rooster. Won't somebody please drive him home? Well, you know I haven't had no peace in the barnyard since the little red rooster's been gone. Het is echt dat eh, standaard blues uh, riddle, riddle zou ik bijna zeggen. Die eh, ze dus ook overgenomen hebben van, of geïnspireerd zijn door John Lee Hooker. En begin jaren negentig, toen Herman Brood zich weer bij de groep had aangesloten, nadat hij in de gevangenis had gezeten en diverse andere dingen had gedaan, kreeg deze band weer wat roem. Maar na een korte tijd eh, verlieten Brood en anderen ook de groep. En na het vertrek in 1977 van Elke Geling, Gelling naar de Golden Earring ging Harry Musquet verder onder de, de naam Harry Musquet Band en later Musquet. Maar Elke dat heeft hem altijd nog eh, dwars gezeten, want op een gegeven moment... Eh, wou die Elko bellen en eh, toen kreeg hij zijn vrouw aan de telefoon. En toen zei hij van, eh, ja, waar is eh, Elko? Nou, Elko is er niet. Ja, waar is hij dan? Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Na veel aarzelen kwam het er dan uit. Elko ging naar de Golden Earring. En natuurlijk heeft ja, Herman Brood heeft de QB weer een beetje op de rails gezet. Vandaar dat hij natuurlijk niet mag ontbreken in dit, deze hommage aan Harry Musquet. Luistert u, want hij heeft natuurlijk daarna een gigantisch mooie solo carrière gemaakt en luister eh, luistert u naar het prachtige nummer Still Believe, Herman Brood. Featuring left. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. Met, eh, niet met de Rolling Stones en niet met de Beatles vandaag. <laughs> Nee. Met alleen maar Harry, Musquet en Kiwi en de Blizzards dan natuurlijk. Ja. En we draaiden net eh, een nummer van eh, Herman Brood. Ja. Still Believe. Wat, wat, wat makkelijk overging in het volgende nummer. Dus we hebben hem even laten staan. En dat was natuurlijk van de LP toen hij solo ging naar... Eh, dat hij bij QBM Blizzard was weggestuurd. Want hij was gewoon niet meer te handhaven. Maar dit was van de LP Cha Cha. Terug naar QB. En eh, natuurlijk kan het volgende nummer niet ontbreken in deze hommage aan eh, de afgelopen maandag overleden Harry Blues Musquet. Another Day, Another Road. Geschreven door Herman Brood en Harry Musquet. Ja, die mocht niet ontbreken, deze klassieker. Another Day, Another Road. Herman Brood en Harry Musquet tekenden voor de muziek en de tekst. Een ander eh, artiest waarmee eh, eh, Harry Musquet optrad en waar hij ook grote waardering voor had. En als ik het goed heb, zelfs aan het begin dit jaar nog samen een optreden hebben verzorgd in Drenthe. Was John Mayall. Want John Mayall, ook een blueslegende... Uh, daar had hij ook erg veel inspiratie uit. Vandaar dat John Mayle niet mag ontbreken in de tweede uur. Luistert u naar John Mail, Checking Upon My Baby. I hope you got no technical problems, because I'm the one to do it once. Check it upon my baby. Niemand minder dan John Mayall. Ook een voorbeeld en inspirator voor Harry Muske. En ze hebben nog vele malen samen opgetreden. In 2004 maakte QB and the Blizzards een theatertournee. Met eh, een hommage aan de blueszanger eh, John Lee Hooker. In 2006 verscheen er zelfs een box met een dvd, cd, documentaire fotoboek over deze bluesband. Samengesteld door voormalig VARA-presentator Jan Douwe-Kroeske. De biografie... Duitse Kroes, hoorde ik dat nou? Jan Douwe Kroeske. Oh, sorry. Goed. De biografie van eh, Harry Moskee door schrijver Jeroen Wielaert werd dat jaar uitgeroepen tot het beste popboek van Nederland en Vlaanderen. Door met QB, door met Harry. Luister u naar Gin House Blues. said, stay away, stay away from me, everybody. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin. I said, stay away, stay away from me, everybody. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin. And I'm, I'm begging you, little bitty baby, please, please, please give me my big bottle of gin right on now. I said, stay away, stay away from me, everybody. Last Unless you wanna start that big fight, yeah, yeah, yeah. I said stay away, stay away from me every, every, every had Unless, unless you wanna start, start that big fight. I wanna fight the army, in the Royal Navy, if I, I don't, don't get my jet tonight, yeah, yeah, yeah. I'll tell you something. I said, hi. When, when, when you're feeling high, every, every little, little bit of thing gonna be alright. When you are feeling high Every, every little bit of thing Gonna be alright Yes, I'm gonna take you Take you for the rest of my life Baby, baby I'm gonna take you for my life Yeah, look what you... Woman, you, you know that I'm, that I'm, I'm in my sin, you know. I said, stay away, stay away from everybody. Yeah, yes, I'm, I'm, I'm in my sin, you know, no, no. time I'm begging you, baby Sometimes I want to do it on my knees Please, please, please, please give me my chin Yeah, gonna tell you my story Oh yeah I said, ah, uh, ah, uh, ah uh, When I'm feeling high Every, every, every, every little bit of me Everybody, Lord, Lord, Lord, you know that I'm in my sin. I said, stay away, stay away from me, everybody now. Cause, cause I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, I'm so in my sin. I'm, I'm, I'm begging you, I'm begging you, baby. I do it on my knees, you know. Please, please, please, please, give me my gin, give me my gin. I ask you, give me my gin. Make, I wanna make, I wanna make myself believe. I want to make you understand. I want to make you understand now, now, now. You had to give. You had to give that big, big bottle of gin. Right on, right on, right on now. Gin, gin House Blues. Nou, daar, zie je natuurlijk ook die, die, die eh, John Mayle uh, invloeden en van John Lee Hooker. Die zitten echt doordrenkt in de nummers van, uh, van QB. In de, in de tijd dat eh, in de beginjaren van QB werd natuurlijk vanuit Den Haag met argusogen gekeken naar eh, deze bluesband. Want eh, voornamelijk werd toen eh, de muziek gemaakt in Den Haag en rond Den Haag. Een van deze bands, de Living Blues, die uh, keken zo van, van moet die man daar uit rolde en in één keer op de hitlijsten. Maar goed, zij, ook zij timmerden aan de weg en er was natuurlijk een soort... man uit Grollo hoor. Ja, Grollo, oké. Daar Hij is overleden in Rolde. En Rolde is hij overleden, goed. Eh, dus de Living Blues, de Hagenese band, die keken met argusogen naar wat QB allemaal deed. En een van die bands was dus de Living Blues, met Nico Christiansen op vocals, Ted Oberg op liedgitaar, John de Glan op harmonica, Henk Smitskamp op basgitaar en Cesar Zuiderwijk op drums. Cesar Zuiderwijk, zeg je dan? Die is bekend. Dat is een bekende, want die ging later naar de Golden Earring. En waar ook Elko Geling eh, de bandlid van the Business enige tijd gespeeld heeft. Dus vandaar, Live and Blues mag ook niet ontbreken in deze overzicht eh, van eh, Harry Musquet. Luistert u naar de titelsong van hun LP, Hell's Session. van uh, eh, Kiwi en The Blizzards. We raden eh, de klok van 4 uur en dat betekent dat 2 uur live vinyljaren opzitten. Mo, hartstikke bedankt. Nou, ik moet eigenlijk jou bedanken dat je bent ingevallen. Eh, graag gedaan. Helemaal super, helemaal nu met uh, dat Harry Muske ja. is overleden. Ja. Ik had het zelf nooit gekund, want zoveel platen van QB en van de tijdgenoten heb ik zelf dan weer niet. de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn vriend Jacques Jonkmans mij ook nog even twee LP's heeft... Oké ter hand gesteld. Nou, dank daarvoor. Daaronder natuurlijk de eerste eh, eh, LP Desolation van QB. Ja, eh, het uur is is bijna voorbij en het QB en Blizzard Museum opent aanstaande vrijdag de deuren, zodat fans afscheid kunnen nemen van Harry Musquet. De zanger ligt tijdens de condoleance opgebaard, maakt boekingskantoor Agent After All bekend. Music, uh, eh, Musquet overleed zoals gezegd afgelopen maandag op 70-jarige leeftijd. De condoleance vindt vrijdag tussen 3 en 9 uur plaats in het Kiwi en Blizzard Museum in het Drentse Grollo, waar de band werd opgericht. Het museum dat drie maanden geleden werd geopend is momenteel uit respect voor de nabestaanden gesloten. Kiwi en de Blizzards trad 11 juni voor het laatst op tijdens het eerste Groeten uit Grollo festival. De band, waar onder meer Herman Brood enige tijd deel van uitmaakte, scoorde hits als Somebody Will Know Someday, Another Day Another Road en het niet gedraaide vandaag Elton Knockers Flophouse. Harry, bedankt. Je muziek leeft in ons voort. Bedankt. dat we opgaan naar het nieuws van 4 uur wil ik nog steeds Albert-Jan even heel hartelijk bedanken. En voor de luisteraars thuis, eh, volgende week woensdag. Ja, ik weet niet zeker of daar dan een vinyljaar is.